Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In verschillende plaatsen in Zuid-Limburg hebben zware regenbuien geleid tot overlast. Weggebruikers moeten rekening houden met wateroverlast. Zo staan straten en een deel van de A79 blank. De snelweg is daarom afgesloten. De Limburgse veiligheidsregio's waarschuwen dat de waterstand in rivieren en beken in de hele provincie plots kan stijgen. Het KNMI verwacht de komende dagen tot 150 mm regen in Limburg... en heeft daarom code oranje afgekondigd. Het aantal doden bij rellen in Zuid-Afrika is opgelopen naar 72. Sinds vorige week is het in delen van het land onrustig... nadat oud-president Zuma gevangen werd genomen. Hij zit een celstraf uit van 15 maanden... omdat hij niet heeft meegewerkt aan een onderzoek naar corruptie... in de tijd dat hij president was. In het land zijn massale plunderingen. De politie vuurde verdovingsgranaten en rubberen kogels af. 1200 mensen zijn opgepakt. 20 wetenschappers roepen demissionair premier Rutte op om ventilatie serieuzer te nemen als maatregel tegen de verspreiding van corona. De wetenschappers vragen Rutte om bij persconferenties het handenwassen-icoontje op de lessenaar te vervangen door een goed ventileren icoontje. Want volgens een van de wetenschappers heeft anderhalve meter afstand in binnenruimtes weinig zin zonder goede ventilatie. Het streefbedrag van 1 miljoen euro is opgehaald voor de zaak Tanja Groen. Het geld moet eventuele personen die nieuwe informatie hebben over de sinds 1993 verdwenen studenten over de streep trekken om naar buiten te treden. Peter de Vries richtte daarvoor speciaal een stichting op. Enkele uren na de extra uitzending van Tijd voor Max... die geheel in het teken stond van de verdwijningszaak... werd het streefbedrag van 1 miljoen gehaald. In het programma kwamen ook de kinderen van Peter de Vries nog aan het woord.